City Dijkers met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij teleurgesteld is in de Russische president Poetin. Trump vraagt zich af of hij door Poetin aan het lijntje wordt gehouden. Omdat Rusland door blijft gaan met aanvallen in Oekraïne... terwijl er gesproken wordt over een deal met Oekraïne. Trump roept Rusland opnieuw op om met de aanvallen te stoppen... en aan tafel te komen om over een akkoord te praten. De politie van Vancouver in Canada vreest dat het dodental nog verder zal oplopen van het incident van afgelopen zaterdag. Toen reed een man in op een straatfestival in de stad. Elf mensen kwamen daarbij om het leven. Zij zijn tussen de 5 en 65 jaar oud. Daarnaast liggen er nog meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. De bronzen plaquette over de slag om Arnhem bij de John Frostbrug is verdwenen. De gemeente Arnhem vermoedt dat het monument is gestolen en doet aangifte. Wethouder Roelof zegt dat de dieven geen idee hebben wat het oorlogsmonument voor de stad betekent. Met de slag om Arnhem probeerden de geallieerden in september 1944 een doorbraak te forceren. Maar dat mislukte door de onverwachte felle Duitse tegenstand. Het Amerikaanse leger gaat geen nieuwe informatie meer naar buiten brengen over de drone-aanvallen die ze hebben uitgevoerd in Jemen. Ze willen daarmee hun operaties niet in gevaar brengen. Die wens is opvallend omdat de Amerikaanse defensieminister Hexet de aanvallen op Jemen eerder nog besprak in een chat-app waar ook een journalist in was toegevoegd. Het Amerikaanse leger begon vorige maand met aanvallen op de Houthi-rebellen in Jemen. Zij vallen geregeld schepen aan in de Rode Zee. De VS wil met de droneaanvallen ervoor zorgen dat ze daarmee stoppen. Het weer, het is een heldere nacht met 3 tot 7 graden momenteel.